Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïense oud laat zich in een kliniek in Oekraïne behandelen voor haar rugklachten. Daarmee heeft ze ingestemd op voorwaarde dat een Duitse arts die ze vertrouwt erbij is. Vanmiddag werd ze door de Duitser onderzocht. Behandeling in het buitenland, zoals Timoshenko eiste, werd vandaag door justitie afgewezen. Justitie besliste ook dat er geen bewijs is dat Timoshenko in de gevangenis is mishandeld. Staatssecretaris Bleker van Landbouw stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij is de zesde CDA'er die leider wil worden. Het bestuur van de partij bepaalt de komende dag welke kandidaten mogen meedoen aan de verkiezingsstrijd. Die begint maandag met een debat. In Armenië zijn zeker 140 mensen gewond geraakt toen honderden ballonnen ontploften. Dat gebeurde op een verkiezingsbijeenkomst. De ballonnen waren gevuld met gas. Waarschijnlijk kwam iemand te dichtbij met een sigaret met de ontploffing tot gevolg. Een deel van de slachtoffers heeft brandwonden, maar ook raakten veel mensen gewond in het gedrang dat na de ontploffing ontstond. Niemand zou in levensgevaar zijn. Zondag worden in Armenië verkiezingen gehouden. Het ongeluk met de ballonnen gebeurde op een bijeenkomst van de belangrijkste regeringspartij. Een Amerikaanse vrouw is aangeklaagd voor fraude en diefstal omdat ze mensen geld had afgetroggeld voor een zogenaamd noodzakelijke operatie. werkelijkheid liet ze van het geld haar borsten vergroten. De vrouw van 27 uit Phoenix beweerde dat ze kanker had en onverzekerd was en dat ze geld nodig had voor een dubbele borstamputatie en een borstreconstructie. Ze kreeg geld van onder andere haar baas, haar ouders en grootouders, bij elkaar ruim 8000 dollar. Na argwaan uit haar omgeving vroeg de politie haar medisch dossier op en bleek dat ze de cosmetisch chirurg contant had betaald voor de borstvergroting. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. De komende dag bewolkt en vooral in de zuidoostelijke helft regen.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 Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? Been counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she can read a show took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out Zandvoort ook op internet.